Lot Thomassen met het NOS-journaal. VVD en PvdA stel waarmee een einde moet komen aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte van de kinderalimentatie. In 70% van de echtscheidingen ontstaan problemen door onduidelijkheid over de berekening van de alimentatie. Volgens VVD en PvdA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd. Zo gaat het nog steeds uit van een werkende vader en een zorgende moeder, terwijl steeds vaker sprake is van co-ouderschap en de moeder ook steeds vaker werkt. Bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Duitse regeringspartijen donderdag instemmen met het Europese noodfonds. Binnen de regeringspartijen CDU, CSU en FDP vinden een aantal fractieleden dat Duitsland te veel opdraait voor de Griekse schulden. De linkse oppositie heeft gezegd dat als er geen grote meerderheid komt, dat wat hem betreft het einde betekent van de coalitie. Op de Duitse tv zei Merkel verder dat er geen alternatief is voor het noodfonds. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een pand beschoten dat waarschijnlijk door de CIA wordt gebruikt. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is er minutenlang geschoten op het terrein van een voormalig hotel waar de Amerikaanse inlichtingendienst zou zitten. Een aanvaller zou zijn gedood. De Universiteit van Amsterdam laat onderzoek doen naar het wetenschappelijk werk van ex-hoogleraar Diederik Stapel. Stapel werd begin deze maand ontslagen als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg wegens wetenschappelijke fraude. Hij had onderzoeksresultaten over het gedrag van vleeseters vervalst. Omdat Stapel in 1997 is gepromoveerd aan de UvA, is ook daar besloten tot een onderzoek. Een commissie moet in kaart brengen of Stapel heeft geknoeid met gegevens. Het weer plaatselijke kans op mist, verder toenemende bewolking en lokaal valt een spat regen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen files. Ik geef u de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A2, daar staan ze vandaag tussen Amsterdam en Utrecht.